11 uur. Remons Ree met het NOS Journaal. Door het stormachtige weer zijn verschillende paasevenementen afgelast. Op Paleis Soesdijk is het jaarlijkse paasfestijn afgelast... en ook een aantal paasmarkten in het land gaan niet door vanwege de harde wind. Mensen die naar Vlieland moeten of juist van het eiland weg willen... zullen geduld moeten hebben. Door de harde wind komen veel veerdiensten te vervallen. Rijkswaterstaat roept op om voorzichtig te rijden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry vindt de uitspraken die soms worden gedaan tijdens de verkiezingscampagne beschamend voor de Verenigde Staten. Hij noemde geen namen, maar impliciet wees hij naar de republikeinse kandidaat Donald Trump, die regelmatig hard uithaalt naar moslims. In de hele wereld krijgt Kerry vragen over wat er aan de hand is in zijn land, vertelde hij in een televisieinterview. De heftige retoriek tijdens de campagne is slecht voor het beeld dat de internationale wereld van de VS heeft, denkt Kerry. Op Amsterdam Centraal is vanochtend een man ernstig gewond geraakt. Hij viel van het perron, een vertrekkende trein reed over hem heen. De man is met zware verwondingen aan zijn been naar een ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat de man onder invloed was. Het spoor was door het ongeluk ongeveer een uur gestremd. De familie van Johan Cruijff steunt het plan om de Amsterdam Arena naar hem te vernoemen. En ook de directies van Ajax en de Amsterdam Arena en de gemeente Amsterdam vinden het een goed idee om het stadion om te dopen tot Johan Cruijff Arena. Nu moeten nog de acht grote bedrijven die hebben meebetaald aan de bouw van het stadion akkoord gaan met de naamsverandering. En dan het weer langs de kust is het stormachtig. Daar kunnen vanmiddag zware tot zeer zware windstoten van 90 tot 110 km per uur voorkomen. Het is wisselvallig, er vallen buien, maar de zon schijnt af en toe ook.